Volgens Davis hebben de meeste tegenstanders van een brexit zich al neergelegd bij de uitslag. De minister zei dat de Britten zo snel mogelijk een officieel verzoek tot uitreding gaan indienen, maar noemde geen datum. Eerder schreef het Britse dagblad The Times dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk pas laat in 2019 uit de EU vertrekt. De politie heeft een asielzoeker van 33 opgepakt voor een zedenmisdrijf van afgelopen weekend in Kampen. De man zou een meisje van 17 s'nachts van haar fiets hebben getrokken en hebben aangerand. De asielzoeker woont in een asielzoekerscentrum in Dronten. Hij werd gisteravond opgepakt samen met een vrouw die op dat moment bij hem was. De politie onderzoekt of zij er betrokken bij was. En waar de twee vandaan komen is niet bekendgemaakt. Apothekers hebben steeds vaker te maken met agressie door tekorten aan medicijnen. Volgens apothekersorganisatie KNMP heeft driekwart van de apothekersassistenten wekelijks woedende klanten aan de balie. Het gaat om schelden, spugen, gooien met medicijnen en zelfs fysieke bedreigingen. Datingsite Second Love zendt overdag geen reclame meer uit bij de publieke omroep. Dat heeft staatssecretaris Dekker laten weten aan de Kamer. Het bedrijf achter Second Love heeft met de ster afgesproken dat de spotjes alleen na 9 uur s avonds worden uitgezonden op radio en tv. Dan kijken en luisteren er minder kinderen. De afspraak werd begin dit jaar gemaakt, ook na druk vanuit de politiek. De SGP wilde de reclames laten verbieden, omdat Second Love zich richt op mensen die al een relatie hebben, maar daarnaast nog een partner zoeken. Het weer, vanavond opklaringen en minder wind. Vannacht kan er vooral landinwaarts wat mist ontstaan. Morgen op veel plekken redelijk zonnig. In het westen meer bewolking. Het blijft wel droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A9 richting Alkmaar.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba ta guitarra. se inmala de dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inma dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala la dolores.